Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. De VS gaat Israël voor miljarden dollars aan bommen en straaljagers leveren. Daarvoor is deze week toestemming gegeven, meldt de Washington Post. De VS is publiekelijk tegenwoordig vaker kritisch op Israël. Het land heeft zorgen geuit over een mogelijk Israëlisch offensief in Rafah. En volgens de Washington Post laten de nieuwe wapenleveringen zien... dat de regering van Biden, ondanks die houding, niet van plan is om te stoppen met het leveren van wapens. In Oekraïne zijn meerdere elektriciteitscentrales door Russische raketten geraakt. Het is de derde reeks bombardementen in vijf dagen. Volgens het Oekraïense leger zijn zeker tien regio's in het westen en noorden van het land getroffen. Alleen al in Kharkiv zitten 700.000 mensen regelmatig zonder stroom. En een bijzondere diefstal op de bloemenveiling. Daar hebben twee mannen meer dan duizend veilingkarren gestolen. Volgens het Openbaar Ministerie werden de karren gesloopt... en als schroot verkocht aan een sloperij. De actie kostte het veilingbedrijf een miljoen euro aan schade. Tegen de mannen wordt nu ruim twee weken gevangenisstraf geëist. En voor de directeur van een basisschool in het Brabantse Drunen begon deze vrijdag anders dan normaal. Ik zit hier vanmorgen met een leerkracht op die stoel in gesprek. En die leerkracht zegt ineens halfweg, er staat een hert voor het raam. Ik zeg, een hert? Dat kan toch helemaal niet? Ik denk, eindelijk heb ik nu het bewijs, er zit een schroefje los bij die leerkracht. Ik zeg Kaalsheuvel, het sprookjesbal slik iets verder door. <laughs> ik pak mijn telefoon en ik film hem. U dacht, ik moet bewijs leveren? Ja, dat dacht ik gelijk zo. Dit gelooft niemand. Die denkt echt allemaal dat ik heel veel gedronken heb op tochten. Maar dat was zeker niet zo. Het edelhert liep door richting de markt. En daar kon de dierenambulance het beest met een verdovingspijltje raken. Het hert is naar een opvang in de buurt gebracht... en blijft daar zeker twee weken om bij te komen van zijn uitstapje. Dan nog het weer. Het is droog, maar vannacht komen er weer buien aan.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 Elektrika, Salsa. Elektrika, Salsa. Oh. your ears. Hasam halum gilum dasa gulum lulum sasa. halum gilum dasa lulum sasa. salsa. Oh, electrica salsa. Yeah. electrica salsa. Oh yeah. Mm. cry walking down the street. She says, I don't want nobody else. I love you. She's lying. There won't be like in the song, remember? If you love somebody, set them free. Well, that's how it is with me. But you know I'll always come back. And then she kisses me, and somewhere I hear a door slam.